Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Schiphol moet kunnen doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar. Dat zijn 40.000 vluchten meer dan nu is toegestaan. Dat staat in het concept Milieueffectrapport over Schiphol dat donderdag verschijnt. Tot 2020 is Schiphol gebonden aan een maximum van 500.000 vliegbewegingen. Die grens is nu al bereikt. Voor de periode na 2020 moeten nieuwe afspraken worden gemaakt... en het milieueffectrapport is daarbij leidend. Volgens de onderzoekers worden vliegtuigen steeds stiller. Uiteindelijk moet het kabinet besluiten of het advies wordt overgenomen. De brandweer in Californië zegt de bosbrand in het noorden van de Amerikaanse staat helemaal onder controle te hebben. De afgelopen dagen is de brandweer geholpen bij het bluswerk door de regen. De bosbrand heeft aan tenminste 85 mensen het leven gekost... en nog steeds worden zo'n 200 mensen vermist. In totaal is bijna 62.000 hectare bos afgebrand. Premier Rutte noemt het een trieste dag voor de Europese Unie... nadat vanochtend de EU-regeringsleiders het Brexit-verdrag hebben goedgekeurd. Rutte zei ook dat er geen plan B is. Er komt niks beters, dit is het beste wat ze kunnen krijgen, zei Rutte. Na het Britse parlement moet ook het Europees parlement de scheidingsovereenkomst goedkeuren. In binnen- en buitenland wordt vandaag aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Zo kleuren in Rotterdam de Euromast en de Erasmusbrug vanavond oranje. In Spanje is in tientallen steden en dorpen gedemonstreerd. De Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen is in 1960 in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Volgens de VN krijgen 1 op de drie vrouwen en meisjes in hun leven te maken met fysiek of seksueel geweld, vaak door hun partner. En dan het weer. Het blijft bewolkt met plaatselijk wat motregen. Met maximaal 5 graden en een matige noordoostenwind is het vrij kil.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 En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 forsake me I'm loving angels instead Did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you no, no, no, no, you gotta try. said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. And now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls.